Kloen met het NOS Journaal. Bij een explosie in een appartementencomplex in Vlissingen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Eén gewonde is met een hoogwerker uit een huis gehaald. Door de explosie zijn meerdere ramen gesprongen en ook brak in het complex brand uit. Een onbekend aantal bewoners is geëvacueerd en wordt opgevangen op het politiebureau. Wat de explosie in Vlissingen heeft veroorzaakt is niet bekend. Het regime van Venezuela zegt dat het 400 gevangenen heeft vrijgelaten. Die stap is genomen onder militaire druk van de VS. Het aantal is niet onafhankelijk geverifieerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is het werkelijke aantal vrijgelaten politieke gevangenen fors lager. De vrijlating wordt gezien als vredesgebaar aan de VS... nadat Trump anderhalve week geleden president Maduro liet ontvoeren... en nu dreigt met verder ingrijpen in Venezuela... Actrice, theatermaker en regisseur Annemarie Prins is overleden. Zij was vooral bekend als actrice in verschillende tv-series. Zo speelde ze Tante Maud in Oud Geld en de oude Annie in Annie MG. Het weer regenachtig bij 4 tot 8 graden.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 You were just a face in the crowd. Out in the street, thinking out loud. A face in the crowd. be with yeah. maar het wilde niet komen. Het wachten op de dag, ik wist dat ik het niet kon dwingen.